Vermoedelijk hebben de vele problemen bij stembureaus... en het geweld van de Taliban geleid tot een lage opkomst. Bij zo'n 4500 stembureaus konden kiezers in sommige gevallen niet stemmen... omdat ze niet op de lijst stonden. Ook ontbraken speciale identificatieapparaten... bedoeld om fraude tegen te gaan... of wisten medewerkers er niet mee om te gaan. Voorlopige resultaten van de presidentsverkiezingen... worden niet voor 17 oktober verwacht. Bij een busongeluk in de oostelijke Chinese provincie Jiangsu... zijn 36 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. De chauffeur van de touringcar raakte vermoedelijk door een lekke band... de macht over het stuur kwijt en klapte frontaal op een vrachtwagen. In Zwitserland gaan vandaag 25 peperdure auto's onder de hamer. De auto's waren van vicepresident Obiang van Equatoriaal Guinea... maar werden in 2016 door Zwitserland in beslag genomen... op verdenking van witwassen. Onder de auto's zijn zeven Ferraris, drie Lamborghinis, vijf Bentleys, een Maserati en een McLaren... In totaal wordt een opdracht, opbrengst van zo'n 17 miljoen euro verwacht. De regering van Equatoriaal Guinea wordt door mensenrechtengroeperingen beschouwd als een van de meest corrupte regeringen ter wereld. De veilingopbrengst wordt door de Zwitsers gebruikt om hulpprogramma's voor Equatoriaal Guinea op te zetten, waar Obiang nog steeds vicepresident is. De storm Lorenzo is boven de Atlantische Oceaan uitgegroeid tot een orkaan van de vijfde categorie. Hij zal over enkele dagen de Azoren bereiken. Het is volgens meteorologen uniek dat een orkaan van deze kracht... zo ver naar het noorden en het oosten is te vinden. Wel verwacht men dat de kracht zal zijn afgenomen... als Lorenzo de Azoren bereikt. Het weer, veel regen, vanmiddag ook af en toe droog. Er staat een stevige wind aan zee, hard tot stormachtig... met kans op zware windstoten. En het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Vertraging op de A7 van Horen naar Zaandam. Bij knooppunt Zaandam 3 kilometer met een kwartier vertraging. Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A8 richting Amsterdam afgesloten. heeft te maken met een aanrijding. En de N307, de dijk Enkhuizen-Lelystad, is in beide richtingen dicht.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 Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb heerlijke muziek. Het weer is waardeloos, dus blijf vooral lekker zitten, liggen en luisteren en genieten van de muziek. Het volgende nummer wat ik klaar heb staan komt van een verzamelcd. De 100 Best of Blue Note Limited Edition.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 Steve Houben is een Belgische saxofonist, fluitspeler en componist. Hij is geboren in 1950 in Luik in een eh, muzikale familie. Een eh, familielid van hem, Jacques Peltzer, introduceerde hem in de jazzwereld. En samen zouden ze de band Open Sky Unit oprichten. In 1998 ehm, is Steve Houben in België verkozen tot de beste alt-saxofonist en Europese fluitist van het jaar. En in 2000 ontving hij de Belgische Django Doorprijs gaat luisteren naar een opname uit 1979 van Chet Baker en Steve Hauben. Het heet Deep in a Dream. I and I sink in my chair. The smoke from my cigarette climbs through the air. The walls of my room fade away in the blue, and I'm deep in a dream. smoke builds a stairway for you to descend. You come to my arms, may this bliss never end. Awake or asleep, every memory I keep when I'm I wake with a start. My hand isn't hurt, but there's pain in my heart. But we'll love anew, just as we. soft music come steal sister Baker met Deep in a Dream. Mijn ontdekkingstocht door de jazz, waarmee ik dit programma maak... brengt me af en toe op weer mooie verrassingen. Nu kwam ik nog een verzamelalbum tegen. Dat heet het National Jazz Museum in Harlem. De Savory Collection. En dit is een verzamelalbum met eh, bijzondere live-opnames van, ehm, ja, van grote artiesten... En een van deze nummers heb ik meegenomen. Het is een bekend nummer. Het is de Honeysuckle Rose. En het wordt uitgevoerd door Fats Waller en Jack Teagarden. sugar. So sweet when you stand it up, ah, oh, when I'm taking no sips from your lips. Honey badly drips, confection, goodness knows. Honest Papa Rose, latch on and get it back Jack T. Garden en Eddie Condon met The Honeysuckle Rose. In de periode na de Tweede Wereldoorlog kwamen veel Amerikaanse artiesten naar Europa. En zij werden vaak vergezeld door lokale artiesten, waaronder Guy Lafitte in Frankrijk. Hij was al een van de meest veelbelovende eh, saxofonisten in Frankrijk... maar was nog niet zo heel erg bekend bij het grote publiek. Dat veranderde in 1954 toen in Frankrijk hem de Prix Django Reinhardt was toegekend als beste Franse solist. Er is een eh, verzamelalbum van hem uitgebracht dat heet Guy Lafitte, His Tenorsax en His Orchestra. En daarvan ga ik een nummer draaien dat heet Smoking with Frank and GP. met Smoking with Frank en GP. De jaren 30 en 40 hebben natuurlijk veel goede muziek eh, opgeleverd en eh, veel artiesten. Maar het heeft ook tot inspiratie geleid eh, voor meer hedendaagse muzikanten. Waaronder Bobby Gordon en Dave McKenna. Bobby Gordon, een klarinetist, Dave McKenna, een pianist. Samen spelen zij met Frank Tate op bas en op drums Joe Ascione... in het ehm, album uh, Clarinet Blue uit 1999... You Turned the Tables on Me. Gordon op klarinet. Samen met Dave McKenna onder andere het album Clarinet Blue... en het nummer heet You Turn the Tables on Me. Ik ga verder met opnieuw een verzamelalbum... en in dit geval van Don Bias, de saxofonist. Het nummer heet Stamp. met Stomp. Ik ga verder met Johnny Hodges. Johnny Hodges is eh, de alt-saxofonist van de band van Duke Ellington. Hij trad al toe tot die band in 1928 en speelde daar tientallen jaren mee. Duke Ellington liet ook zijn bandleden, waaronder Johnny Hodges... Ehm, zelfstandig eh, optreden en vaak werden in kleine groepen nummers uitgeprobeerd... Eh, geschreven door Duke Ellington. Maar Johnny Hodges heeft ook zelf albums geproduceerd. Waaronder het album met eh, Billy Strayhorn en die orchestra in 1961. Hij speelt er niet alleen met Duke Ellington mensen samen... maar ook met eh, bijvoorbeeld Howard McGee en Jimmy Jones. Ik ga twee nummers draaien van dit album. Dat heet Don't Get Around Much Anymore en Girl From Joe's. Johnny Hodges. album van Johnny Hodges samen met het Ellington Orchestra... waar onder andere Billy Strayhorn meedoet als uh, arrangeur, maar ook als bandleider. We gaan een beetje uit de oude muziek en naar de wat eh, meer moderne muziek met Bill Evans. Natuurlijk ook niet meer van deze tijd, maar hij heeft ehm, fix wat live opnames gemaakt... en daar eh, komen steeds meer albums van beschikbaar... En ik kwam een album tegen, dat is Bill Evans Trio Live at Lulu White uit 1979. Daarin speelt Bill Evans samen met Mark Johnson op bas en Joe LaBarbera op drums. Gaat luisteren naar The Peacocks van Bill Evans. Bill Evans Trio live at White's met het nummer The Peacocks. Ik ga verder met eh, opnieuw een eh, pianist. Dat is Gonzalo Rubalcaba, een Cubaanse pianist... die de Cubaanse invloeden met de Amerikaanse invloeden... op een stijlvolle manier combineert. Hij heeft een album samengemaakt met ehm, Charlie Hayden. Het heet Tokyo Adagio. Het is uit 2015. En daar ga ik een nummer van draaien, dat heet Sandino... Gonzalo Rubalcaba met Charlie Hayden. Ja, dat waren Charlie Hayden en Gonzalo Rubalcaba. Ik ben alweer toegekomen eh, aan het einde van het eerste uur van CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik hoop dat u genoten heeft, maar ga niet weg. Blijf vooral luisteren, want ik heb nog veel meer mooie muziek voor het tweede uur. Waaronder andere, eh, bijvoorbeeld Ruud Brink, Stan Getz, maar ook Lonnie Smit en nog vele anderen. Ik ga een klein stukje draaien van het eh, eerste nummer voor het volgende uur. Dat heet Smooth Sailing van Arnet Kop. En daar ga ik straks meer over vertellen.